vanaf 1 januari verhogen van 4 naar 8 procent. Dat kan zomaar 100 euro per maand schelen. Maar de meeste autokopers hebben pech. De levertijd voor elektrische auto's is vaak langer dan een half jaar. Dealers willen wel sneller leveren, maar kunnen dat niet. Instagram heeft een nieuwe functie geïnstalleerd om online pesten tegen te kunnen gaan. Met behulp van een algoritme worden zinnen en woorden herkend die vaak door gebruikers worden gerapporteerd als ongepast. Mensen die zoiets willen plaatsen krijgen vervolgens een melding waarin staat of ze zeker weten dat ze dit willen plaatsen. De gebruikers kunnen dan alsnog negeren, maar volgens Instagram is uit tests gebleken dat sommige mensen daadwerkelijk hun reactie wissen of wijzigen. Minister Slop bereidt een maatregel voor om het bestuur van het Haga Lyceum weg te sturen, schrijft de NRC. Of dat doorgaat hangt af van de rechter. Die bepaalt donderdag of de onderwijsinspectie een negatief rapport over de islamitische school mag publiceren. Daarin zou staan dat op het Haga Lyceum sprake is van financieel wanbeheer, belangenverstrengeling en zelfverrijking. De Amsterdamse school probeert de openbaarmaking tegen te houden. Als de rechter publicatie toestaat, zal Slop volgens NRC het schoolbestuur sommeren op te stappen... en anders de financiering van het Haga Lyceum stopzetten. Als Ajax niet binnenkort binnen een half jaar met een schadevergoeding komt... neemt de familie van Abdelak Nouri juridische stappen. Dat zei de advocaat van de familie in Nieuwsuur. Het is precies twee jaar geleden dat Nouri tijdens een oefenwedstrijd... een hartstilstand kreeg. Hij liep daar ernstige hersenschade op, moet permanent worden verzorgd... en kan bijna niet communiceren. Het weer, wolkenvelden, ook af en toe zon. In het noordoosten eerst nog een bui en het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de N242, middenmeer richting Alkmaar. Bij industrieterrein Boekelermeer, 3 kilometer, kost je net aan 5 minuten extra.